Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Twee meisjes die met hun school uit Maastricht op schoolreisje waren in Parijs... worden sinds vrijdag vermist. De VMBO-eindexamenleerlingen van het Sint Maartenscollege kwamen niet opdagen bij een verzamelpunt. De Parijse politie is ingeschakeld en er is een grote zoekactie aan de gang, tot nu toe zonder resultaat. Franse onderzoekers hebben delen van het passagiersvliegtuig van Air France gelokaliseerd dat twee jaar geleden in de Atlantische Oceaan stortte. Volgens Air France is dat goed nieuws, omdat het de kans vergroot dat er iets bekend wordt over de oorzaak van de ramp. Air France en vliegtuigbouwer Airbus betalen het onderzoek. Ze willen de zwarte dozen met vluchtgegevens vinden. Die zijn nodig om te weten waardoor het vliegtuig met 228 passagiers ver buiten de Braziliaanse kust neerstortte. Drie eerdere zoektochten leverden niets op. Wat voor brokstukken nu gevonden zijn is nog niet bekendgemaakt. Er wordt gezocht met een diepzeeschip dat is uitgerust met onbemande duikboten. In twee vliegtuigen van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines zijn scheurtjes in de romp gevonden. Het gebeurde bij extra inspecties van vliegtuigbouwer Boeing. 19 andere Boeings 737 van Southwest zijn ook onderzocht, maar daar zijn geen tekortkomingen gevonden. Southwest hield dit weekend zo'n 80 Boeings aan de grond nadat op vrijdag een van de toestellen een noodlanding had gemaakt. Later bleek dat er een gat in de cabine zat. Southwest Airlines heeft vanwege de extra inspecties dit weekend zo'n 600 vluchten geannuleerd. In Portugal is FC Porto vijf wedstrijden voor het einde van de competitie landskampioen geworden. De ploeg won gisteravond in Lissabon met 2-1 van regerend kampioen Benfica. Met 16 punten voorsprong op Benfica is Porto niet meer in te halen. Benfica speelt donderdag tegen PSV in de kwartfinale van de Europa League. Dan het weer. Vannacht opklaringen. Het wordt 6 graden. Morgen overdag af en toe zonnig.